Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De vakbonden voor politiemensen en BOA's zeggen in het AD dat harder optreden tegen corona-overtreders volstrekt onuitvoerbaar is. De veiligheidsregio's willen dat agenten en BOA's sneller ingrijpen als iemand zich niet aan de regels houdt. Maar volgens de bonden is daar door onderbezetting helemaal geen tijd voor. De inzetbaarheid van politie en BOA's zou bovendien met de dag verder afnemen door ziekte en mensen die in quarantaine moeten. De militaire politie in de Nigeriaanse stad Lagos heeft geschoten op demonstranten tegen politiegeweld. Een ooggetuige zegt tegen de BBC dat er minstens 20 doden en 50 gewonden zijn gevallen. Bij de demonstraties brandde een politiebureau af en raakten verschillende agenten gewond. In Lagos wordt al bijna twee weken gedemonstreerd tegen geweld door Nigeriaanse agenten. Aanleiding is een video waarop is te zien dat een man wordt gedood door een speciale politie-eenheid tegen overvallers. De actievoerders willen dat de eenheid wordt ontmanteld. De Saoedische kroonprins Bin Salman is in de VS aangeklaagd door de verloofde van journalist Khashoggi. Samen met een mensenrechtenorganisatie heeft ze ook twintig andere Saoediërs aangeklaagd. De kritische journalist werd in 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Hij leefde in ballingschap in de VS. Zijn verloofde hoopt met de aanklacht op enige mate van gerechtigheid. De Nederlandse Bisschoppenconferentie staat niet langer toe dat de Nijmeegse Radboud Universiteit en het Radboud UMC zich katholiek noemen. De bisschoppen vinden dat ze te weinig invloed overhouden, omdat ze niet langer alle bestuursleden van de toezichthouder van beide instellingen mogen kiezen.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 of you every step of. 哦。 phone to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. mistake. You could say you miss all the